Dikter Hark met het NOS Journaal. Uit een zuiveringsinstallatie van de is radioactief water gelekt. Volgens de beheerder van de Japanse centrale TEPCO gaat het om zo'n 45.000 liter. Door een gat in een betonnen muur is verontreinigd water terechtgekomen in een goot die naar de grote oceaan leidt. Medewerkers van de centrale onderzoeken of en hoeveel vervuild water in de oceaan is gestroomd. De kerncentrale in Fukushima raakte in maart zwaar beschadigd bij de aardbeving en tsunami die Japan troffen. De Europese waarnemers van de parlementsverkiezingen in Rusland zeggen dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen. Volgens de waarnemers was de fraude in het voordeel van de partij van president Medvedev en premier Poetin. Zo zijn er valse stembiljetten in de bussen gedaan. Verenigd Rusland heeft in het nieuwe parlement een krappe meerderheid. De uitslag is een tegenvaller voor Poetin die nu nog een tweederde meerderheid in de Duma heeft. Wel kan Verenigd Rusland door deze uitslag alleen aan de macht blijven en hoeft er geen coalitiepartner te worden gezocht. In Amsterdam zijn zeven schilderijen teruggevonden die anderhalf jaar geleden werden gestolen uit een kerk in Griekenland. Zijn 18e en 19e eeuwse iconen van de orthodoxe kerk. Totaal zijn de iconen meer dan 50.000 euro waard. De politie kwam de schilderijen in maart op het spoor toen ze te koop werden aangeboden op de website van een Nederlandse kunsthandelaar. Vandaag zijn ze overgedragen aan het Griekse ministerie van Cultuur. De handelaar zegt dat hij niet wist dat die iconen waren gestolen. De Nederlandse regering gaat excuses aanbieden voor het bloedbad in het dorp Rawagadé op Java. Eind 1947 vielen Nederlandse militairen Rawagadé binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Naast de excuses is verder afgesproken dat negen nabestaanden elk 20.000 euro krijgen. Het weer flink wat bui, sommige met hagel, natte sneeuw en onweer. In het zuiden minder buien en af en toe zon. Het wordt een graad of 7 en er staat een stevige wind. Morgen en de komende dagen aanhoudend herfstachtig met veel regen, wind en bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Spijkenisse staat de Hartelbrug open en gaat door een technische storing niet meer dicht.